5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Russische marineschepen zijn onderweg naar de Noordzee. Een vliegtuig van het Noorse leger heeft acht schepen geteld. Het uiteindelijke doel is de Middellandse Zee... waar ze, Russische, waar ze de Russische luchtmacht gaan ondersteunen bij bombardementen in Syrië. Er staat een team van de NAVO klaar om de Russische schepen door de Noordzee te begeleiden. De Nederlander van Laarhoven, die een jarenlange celstraf uitzit in Thailand, heeft de koning om hulp gevraagd. Hij hoopt dat Willem-Alexander zijn goede contacten met het Thaise vorstenhuis gebruikt voor een rechtvaardige behandeling. Vijf jaar geleden verhuisde de koffieshophouder naar Thailand. Daar werd hij echter opgepakt omdat hij drugsgeld wit zou hebben gewassen. In Nederland is nooit bewezen dat van Laarhoven zijn geld illegaal verdiende. Meer dan 900 mensen die zijn gevlucht uit de Iraakse stad Mosul zijn aangekomen in een vluchtelingenkamp in Syrië. Volgens de VN is het de grootste groep die is ontkomen sinds een coalitie tegen IS is begonnen met de aanval op Mosul. De VN gaat ervan uit dat in het slechtste geval meer dan een miljoen mensen de stad zullen ontvluchten. In Eindhoven is een jongen van 15 opgepakt voor opruiing via sociale media. Onder de naam Coco de Clown riep hij op Instagram mensen op om naar een winkelcentrum in de wijk Woensel te komen. Tientallen jongeren gaven eraan gehoor. Ze gooiden met vuurwerk en eieren. Vijf jongeren zijn opgepakt voor de ongeregeldheden. Sinds de aanhouding van de opruier zijn er geen opstootjes meer geweest. Bij de BASF-fabriek in het Duitse Ludwigshaven is een lichaam gevonden. Er wordt vanuit gegaan dat het van de man is die werd vermist na een explosie maandag. De gasontploffing kostte aan zeker twee mensen het leven. Meer dan twintig mensen raakten gewond. Het weer in het zuiden nog buien met kans op onweer en windstoten. Vanuit het noorden wordt het droog, vannacht een graad of vier en kans op mist. Morgen eerst grijs en buien. In de loop van de dag knapt het op en ook dan wordt het weer 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een grotendeels normale avondspits met files in de Randstad waar je ze kunt verwachten. Op de A1 richting Amsterdam tussen Hoevelaak en Eembrugge. De A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Deil. Op de A4 Amsterdam-Den Haag, Schiphol en Nieuw-Vennep. En tussen en Sveen en Zoeterwoude-Dorp. Het gaat over 10 kilometer langzaam naar Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwen. Een half uur vertraging richting Gorkum op de A15 vanuit Rotterdam tussen Hendrik Idoambacht en Sliedrecht. De A16 naar Breda vanuit Rotterdam, 4 kilometer bij Dordrecht. Op de A27 Utrecht-Breda voor Avelingen 5 kilometer, een kwartier vertraging.